uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Mosul kijken uit op gebieden langs de Tigris in het oosten van Mosul... die nog in handen zijn van IS. In Parijs praten meer dan 70 landen vandaag over een twee-staten-oplossing... voor Israël en de Palestijnen. De verwachtingen zijn laag gespannen... omdat Israël en de Palestijnse autoriteit er zelf niet bij zijn. Premier Netanyahu blijft weg omdat hij denkt dat de bijeenkomst... op een anti-Israël tribunaal zal uitlopen. De Palestijnse president Abbas heeft na de top wel een ontmoeting met president Hollande die de top organiseerde. De Tunesiër Anis Amri, die op 19 december de dodelijke aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, was een drugsdealer en gebruiker. De krant Welt am schrijft dat op basis van een tussenrapport van politie en justitie. Morgen wordt dat rapport besproken in het Duitse parlement. In de maanden voor de aanslag zou Amri vaak in België zijn geweest. De politie probeert vast te stellen met wie hij daar contact heeft gehad. In Brazilië zijn bij een gevangenisopstand zeker tien doden gevallen. Bendes gingen elkaar te lijf in de grootste gevangenis van het land, in het Noordoosten. Daar zitten meer dan duizend mensen vast, terwijl er maar plek is voor 600. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn er in de Braziliaanse gevangenissen... meer dan 100 gedetineerden omgekomen door geweld. In Bahrein is onrust ontstaan vanwege de executie van drie Sjiïten... die veroordeeld zijn voor een aanslag op de politie in 2014. Daarbij kwamen toen drie agenten om het leven. Gisteren waren er in Bahrein ook al protesten tegen de executie. Betogers blokkeerden wegen en er waren botsingen met de politie. Het weer in het oosten nog enige tijd zon, in het westen neemt de bewolking toe. In het zuidwesten en westen vanmiddag wat regen of natte sneeuw. Het wordt 3 tot 5 graden. Vannacht kan de temperatuur dalen tot min 5 graden.